spoedige start. met het NOS-journaal. De Oostenrijkse zanger Udo Jurgens is overleden. Dat heeft zijn manager bekendgemaakt. De 80-jarige Jurgens zakte ineen tijdens een wandeling. Reanimatie mocht niet meer baten. Hij overleed aan hartfalen. Jurgens won in 1966 voor Oostenrijk het Eurovisie Songfestival... met het liedje Merci Chérie. De opmerking dat koningin Beatrix destijds zeer terughoudend was... om onderhoud te laten plegen aan Paleis Huis ten Bosch, had geheim moeten blijven. De NOS en NRC hadden een WOP-verzoek ingediend om te achterhalen waarom het paleis in zo'n slechte staat is. In het antwoord dat de NOS ontving stond de gevraagde zin over Beatrix. Die ontbrak bij NRC. Binnenlandse Zaken spreekt van een menselijke fout. Het renoveren van Paleis Huis ten Bosch, waar de koninklijke familie op termijn gaat wonen, gaat zo'n 35 miljoen euro kosten. Op de lek bij Schoonhoven is een bemanningslid van een binnenvaartschip overboord gevallen. Dat zou rond het middaguur zijn gebeurd. In de zoektocht naar de man wordt sonarapparatuur gebruikt. Tot nu toe zijn alleen twee laarzen gevonden die mogelijk van het slachtoffer zijn. De lek is weer vrijgegeven, maar het scheepvaartverkeer moet nog wel rustig varen om hoge golven te voorkomen. FC Twente Willem II is vanavond geëindigd in 3-2. Twente scoorde maar liefst twee keer in de blessuretijd en gaat als vijfde de winterstop in. Vanmiddag hebben Ajax en Feyenoord allebei hun laatste wedstrijd voor de winterstop gewonnen. Feyenoord won in Breda met 1-0 van NAC. Ajax won in Rotterdam met 2-0 van Excelsior. Invallers Van der Hoorn en Zivkovic scoorden in de 83ste en 88ste minuut.